Vijf uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS In de Amerikaanse stad Milwaukee is de Nationale Democratische Conventie begonnen. De bijeenkomst, die vanwege corona grotendeels digitaal wordt gehouden, duurt vier dagen waarna Joe Biden officieel de democratische presidentskandidaat wordt. Grote namen van de democraten spreken hun partijgenoten toe via een livestream... of met een toespraak die van tevoren is opgenomen. Op de eerste avond spreken Michelle Obama en senator Bernie Sanders. De democraten zetten ook republikeinen in om Trump-stemmers over te halen om nu voor Biden te kiezen. Zo is er deze avond ook een toespraak van de republikeinse oud-gouverneur John Kasich. In een reactie noemt Trump hem daarom een major loser. Minister Slop heeft een landelijk team opgericht dat scholen moet helpen de ventilatie zo snel mogelijk op orde te krijgen. Voorzitter van het team wordt Doekle Terpstra. De leden van het team gaan scholen helpen om te voldoen aan de minimale wettelijke normen voor ventilatie. Volgens het RIVM zijn de huidige normen voldoende om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doel is dat alle scholen op 1 oktober hun ventilatie hebben gecheckt en dat ze contact hebben opgenomen met de lokale GGD als de ventilatie niet goed genoeg blijkt. Minister De Jonge heeft gisteravond overlegd met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's over het toenemend aantal coronabesmettingen. Volgens de minister zijn er extra maatregelen nodig om de besmettingen een halt toe te roepen. Komende ochtend overlegt De Jonge met zijn collega's in het kabinet. Vanavond zal in een persconferentie samen met premier Rutte bekend worden gemaakt welke coronamaatregelen worden ingevoerd. Daarna wordt ook bekend welke extra maatregelen de regio Amsterdam neemt, waar het aantal besmettingen sterk toeneemt. Het weer langs de westkust valt nog een enkele bui. In de ochtend ontstaan er geleidelijk vrij veel stapelwolken... en kunnen verspreid over het land een paar buien vallen.